Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Ruim 200 activisten van Greenpeace en Extinction Rebellion zijn opgepakt... vanwege de bezetting van het terrein op Schiphol voor privéjets. Ze wilden met de actie voorkomen dat de vliegtuigen konden opstijgen. Aan het begin van de avond zijn de laatste activisten van het terrein gehaald. Ze worden naar verschillende locaties op en rond Schiphol gebracht. Het OM bepaalt wat er met hen gaat gebeuren. De branchevereniging van de zakelijke vluchtsector is boos over de actie... en zegt dat een medische vlucht moest uitwijken vanwege de demonstratie. Door de gestegen energieprijzen is sporten voor sommige mensen te duur geworden. Ongeveer een vijfde van de mensen die geregeld sporten... is daardoor minder gaan sporten of zelfs helemaal gestopt. Dat blijkt uit onderzoek onder 3000 sporters door NOC-NSF. Het gaat dan niet alleen om volwassenen, maar ook om kinderen. Door de hogere prijzen kunnen mensen de contributie voor hun vereniging niet meer betalen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Iran liegt over het aantal drones dat aan Rusland is geleverd. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken gaf vandaag voor het eerst toe dat zijn land drones heeft geleverd. Al zei hij wel dat het gaat om een beperkte hoeveelheid. Maar volgens Zelensky schiet zijn leger er elke dag minstens tien uit de lucht. Rusland zet veel van die kamikaze-drones in om doelen in Oekraïne te bombarderen. Daarbij raken ze vaak belangrijke infrastructuur zoals energiecentrales. In een psychiatrische kliniek in Balkbrug is vanmiddag een medewerker doodgestoken door een patiënt. Twee andere medewerkers raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dader heeft zichzelf met een mes van het leven beroofd. Hij sloot zich eerst op in een aparte ruimte waar hij brand stichtte. Nadat die brand door sprinklers was gedoofd, stak hij zichzelf dood. Het weer, vooral in het noorden en westen wat regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. En dan kan er verspreid over het land een bui vallen.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 Door omrijders staat het nog wel behoorlijk vast op de A10 Zuid. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Nieuwe Meer is de verdraging nog een kwartier. Op de A10 Noord ook file tussen Volendam en de Koentunnel sta je ook 10 minuten vast. Op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen knooppunt Diemen en knooppunt Muidenberg 10 minuten oponthoud. onthoud. Ook 10 minuten verdraging op de A2 Utrecht-Amsterdam bij knooppunt Amstel door een auto met pech. En op de A6 Muiden-Lelystad zijn bij Almere Poort drie rijstroken dicht door een ongeluk.